ik ben Stef en dit is het nieuws van NMS op 3. De verdachte die maandag op Liverpool-fans ingereden zou zijn... hangt een levenslange gevangenisstraf boven het hoofd. In totaal zijn er zeven aanklachten tegen de Britse man van 53. Tijdens de huldiging van de voetbalclub Liverpool reed er een auto dwars door de menigte heen. Correspondent Arjen van der Horst vertelt dat er nog altijd mensen in het ziekenhuis liggen. In totaal 79 mensen gewond geraakt. Het overgrote deel van hen had lichte verwondingen. Maar zeven slachtoffers ja, die liggen nog steeds in het ziekenhuis. En twee van hen, een volwassene en een kind van negen... Ja, die hebben zware verwondingen opgelopen. Maar hun toestand is stabiel en niemand verkeert in levensgevaar. In het westen van Nigeria zijn meer dan 100 mensen om het leven gekomen door overstromingen. Reddingsdiensten hebben minstens 111 lichamen gevonden. De overstromingen zijn veroorzaakt door zware regenbuien... en het instorten van een dam zou de situatie alleen maar hebben verergerd. Een half jaar geleden vielen er in diezelfde regio in Nigeria ook al tientallen doden door stortbuien. Suzanne en Freek hebben iedereen bedankt voor de massale steun die ze hebben gekregen... sinds ze bekend hebben gemaakt dat Freek ongeneeslijk ziek is. Ze hebben het over een onophoudelijke golf aan liefde en steun die ze deze week gevoeld hebben. Ja, en dat we een personeelstekort hebben, dat hoef ik je natuurlijk niet te vertellen. Maar nu weten we ook hoe groot dat tekort is. Meer dan de helft van de bedrijven zegt dat ze te weinig mensen hebben voor al het werk dat ze willen doen. En vooral bij winkels, in de industrie en in de bouw zijn de problemen groot, zegt het CBS. Wat je in bouw toch ook wel steeds meer ziet, is dat bedrijven het er maar bij laten. Eh, ze lijken te hebben geaccepteerd dat het moeilijk is om mensen te vinden. En ja, dan passen ze de bouwproductie maar aan, aan de hoeveelheid personeel die ze hebben. Maar nou, er zijn ook ondernemers die personeel uit het buitenland proberen proberen te halen. Of bijvoorbeeld inzetten op techniek om minder afhankelijk te zijn van mensenhandjes.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 In Noord-Holland staat file op de A9 Alkmaar-Diemen... tussen Bad Hoeverdorp en de afrit AMC... is de vertraging een kwartier door een auto met pech. De linkerrijstrook is dicht... En op de A10 de ring van Amsterdam tussen Volendam en de Koentunnel...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 In de stad Mokwa in het westen van Nigeria zijn zeker 111 mensen om het leven gekomen bij overstromingen. De verwachting is dat het aantal nog verder zal oplopen. En na 24 jaar stopte de Radio 1 interviewprogramma Kunststof. Tot ongenoegen van omroep NTR trekte de NPO de stekker uit het programma.